Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er komt nog geen Europese limiet op de gasprijzen. De leiders van de EU-landen spraken vandaag in Versailles over wat te doen aan de hoge energieprijzen, maar kwamen er niet uit. Sommige landen willen ingrijpen, zoals Griekenland en België, terwijl andere landen, waaronder Nederland, dat juist niet willen. Volgens premier Rutte zijn landen zelf verantwoordelijk voor hun economie. Het kabinet gaat hier wel ingrijpen. Vanaf volgende maand wordt de accijns op benzine en diesel verlaagd... en vanaf 1 juli gaat de btw op gas en elektriciteit naar beneden. De Amerikaanse president Biden komt weer met nieuwe sancties tegen Rusland. Hij trekt de status van het land in die normale handelsbetrekkingen mogelijk maakt. dat zet een streep door gelijke handelstarieven... en geeft Amerika de kans om hogere importtarieven te rekenen. Verder komen Russische wodka, caviar en diamanten de VS niet meer in. ook doet Amerika de export van luxe goederen naar Rusland in de ban. Na Facebook en Twitter heeft Rusland nu ook het gebruik van Instagram verboden. De Russische mediatoezichthouder nam die beslissing... kort nadat openbaar aanklagers een zaak begonnen tegen het moederbedrijf van Facebook. Dat staat bij wijze van uitzondering tijdelijk bepaalde doodsbedreigingen toe... Volgens de toezichthouder komt dat neer op een oproep tot geweld tegen burgers en legerpersoneel. BOA's, bijzondere opsporingsambtenaren, mogen tijdens hun werk geen hoofddoek of keppel dragen. Minister Jessel Gus van Justitie en Veiligheid schrijft aan de Tweede Kamer dat uniformen van BOA's neutraal moeten zijn, net als die van de politie. De gemeenteraden van onder meer Arnhem, Amsterdam en Utrecht besloten dat BOA's wel religieuze kleding mogen dragen. De gemeenten zijn formeel de werkgever van BOA's, dus minister Jesjogus moet met hen overleggen om tot een landelijke richtlijn te komen. Het weer, vanavond meer bewolking en misschien wat lichte regen in het zuidwesten. Vannacht op meer plekken motregen.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 What am I gonna do? Not grab your wrist. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman.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 Gelijk ondersteboven Misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit de sloven Doe dit nog maar er nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden oog Je had maar bij, dichterbij en je zei Hallo Ja, ik was verkocht bij de eerste hallo Toen jij zei hallo Yeah.